Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Premier Rutte is niet enthousiast over het idee van de PVV om de gulden weer in te voeren. Rutte zei in de Tweede Kamer dat hij niet overtuigd is door het onderzoek in opdracht van de gedoogpartner. Hij noemde de euro een goede zaak. Als wij na het begin van de economische crisis in 2008-2009 de gulden nog hadden gehad, dan zou Nederland er nu een stuk slechter voor staan, zei Rutte. Volgens de premier zou de gulden in de jaren kapot zijn gespeculeerd. Rutte wilde niet ingaan op vragen van de oppositie over de mogelijke invloed van het rapport op de onderhandelingen in het Katshuis over nieuwe bezuinigingen. Een man van 29 uit Bergen op Zoom krijgt 9 jaar cel voor het doden van een baby. Volgens de rechtbank heeft de man de baby van 6 maanden opzettelijk op het hoofd laten vallen. De man houdt vol dat dat per ongeluk gebeurde. De rechtbank vindt die verklaring ongeloofwaardig. De man krijgt niet alleen 9 jaar cel, maar moet ook een schadevergoeding van ruim 5000 euro betalen aan de moeder van de baby. De moeder is zijn ex-vriendin. De man is niet de vader van de baby. Nissan wil een deel van het noodlijdende Netcar overnemen. Dat zegt de Europees directeur van Nissan in een gesprek met de NOS. Volgens hem is de moderne fabriek in Born bij uitstek geschikt om onderdelen voor Nissan te produceren. Hij ziet niets in een volledige overname. Vluchtelingenwerk moet zijn activiteiten in Zuid- en Oost-Gelderland voorlopig staken. De vestigingen hebben faillissement aangevraagd en de bijna 40 werknemers worden ontslagen. Ook stopt de hulp aan asielzoekers, zoals het aanvragen van een verblijfsvergunning. Volgens de organisatie ging het financieel al een tijd slecht met de regiovestigingen en heeft een reorganisatie niet geholpen. Het faillissement heeft voor zover, voor zover bekend geen gevolgen voor de landelijke organisatie Vluchtelingenwerk Nederland. Het weer afwisselend stapelwolken en zon. Het is zo'n 9 graden bij weinig wind. Morgen vanuit het noordwesten neerslag. Vooral smiddags gaat het stevig regenen. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS. De zonbakker van de ANWB. Er staan een file op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij de Heinenoordtunnel 4 kilometer.